De eerste wedstrijd had Nederland met 1-0 gewonnen van Nieuw-Zeeland. Shell heeft een eerste schip naar Alaska gestuurd. Het Brits-Nederlandse olieconcern wil in de Poolcirkel gaan boren... en zal daarom zo'n 20 schepen naar Alaska sturen. Hiertegen wordt al wekenlang geprotesteerd door milieuactivisten. Het schip dat nu is uitgevaren kan olie opruimen na een lek. Wanneer het olieplatform zelf naar Alaska vertrekt is nog niet duidelijk. De milieuactivisten hebben gezworen dat ze het boorplatform niet zullen laten uitvaren. Ze zijn bang dat als er iets fout gaat, de unieke natuur onherstelbaar zal worden aangetast. Bovendien waarschuwen ze dat olie bijzonder moeilijk is op te ruimen in de vrieskou. In de VS zijn twee broers van Pakistaanse afkomst veroordeeld tot lange gevangenisstraffen voor terrorisme. De twee hebben 20 en 35 jaar celstraf gekregen omdat ze aanslagen wilden plegen op bekende plaatsen in New York. Ook zijn ze veroordeeld voor het aanvallen van twee agenten toen ze vastzaten. De broers werden 2,5 jaar geleden opgepakt in Florida. Een van hen was toen net teruggekomen uit New York, waar hij mogelijke doelwitten had bekeken. Hij had ook gezocht naar manieren waarop hij een bom kon maken van gewone spullen, zoals kerstboomverlichting en chemicaliën.